12 uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Voor het eerst gaan de 28 lidstaten van de EU bindende afspraken maken over de aanpak van belastingontwijking. In 2019 moeten de nieuwe richtlijnen ingaan. De landen krijgen handvatten om bedrijven aan te pakken die minder belasting betalen door internationale constructies. Minister Dijsselbloem zei eerder dat hij verwacht dat hierdoor sommige bedrijven fors meer belasting moeten gaan betalen. Veteranen dienen zoveel schadeclaims in dat het een bedreiging kan worden voor de begroting van Defensie. Daarvoor waarschuwt minister Hennis. Ze zegt tegen de Tweede Kamer dat de claimcultuur verandert. Hennis wil daarover in gesprek met minister Dijsselbloem van Financiën. Het Turkse Openbaar Ministerie wil dat drie Turkse journalisten worden opgepakt. Ze hebben volgens de dagvaarding terreurpropaganda gesteund door een pro-Koerdische krant te helpen. Turkije wil de drie vervolgen op grond van anti-terreurwetgeving. De EU eist dat president Erdogan die antiterreurwet ongedaan maakt... anders komt er niets van de afspraak over de opheffing van de visumplicht voor Turkse toeristen. Erdogan weigert te buigen voor die eis. Drie hooggeplaatste medewerkers van de politie van New York worden verdacht van corruptie. Onder hen zou ook de plaatsvervangend commandant van het korps zijn. De drie zouden sieraden, dure maaltijden en vluchten van zakenmannen hebben geaccepteerd. In ruil daarvoor hielpen ze onder meer met wapenvergunningen. In groep B van het EK voetbal is Wales groepswinnaar geworden. Wales won met 3-0 van Rusland en kwam daardoor op 6 punten in de groep. Engeland werd tweede na een 0-0 gelijkspel tegen Slowakije. Rusland is door de nederlaag laatste geworden en is uitgeschakeld. De Slowaken maken nog een kans op de volgende ronde... als ze bij de beste vier nummers 3 eindigen. Het weer, lokaal nog een bui, op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht in het binnenland kans op nieuwe buien. Morgen is het wisselend bewolkt met enkele buien en ook af en toe zon...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 internet. www.zfmzandvoort.nl Why does love solo tu 106.9 yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él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 yourself, get out of control. Baby,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 she ever's got a plan for I'm the police. Nobody move, nobody get hurt. <laughs> Oh, hand de nou. Oh je wat ik zeg, man? Ja. Take je handen in de lucht now. En alles is nog Okay. Maar het zijn niet.